was dat ongeveer een half procent lager. Bulgarije heeft de grootste armoede Roemenië en Letland. Nederland behoort tot de landen met de minste armen. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 23 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bus met bruiloftsgasten botste in de deelstaat Uttar Pradesh door nog onbekende oorzaak frontaal op een vrachtwagen. De bruid en bruidegom zaten niet in de bus, zij reisden met eigen vervoer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vallen in India de meeste verkeersslachtoffers ter wereld. De wegen zijn vaak slecht en veel auto's en bussen worden slecht onderhouden. Inspecteur-generaal Van Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat op 1 juli met pensioen. Van der Wal wordt deze zomer 65 jaar en zegt dat hij nog langer had willen doorwerken. toch heeft hij besloten te stoppen. Als reden geeft hij veranderde privéomstandigheden. Onlangs kwam Van der Wal onder vuur te liggen. In de zaak van de Groningse baby Jelmer, die in het ziekenhuis een hersenbeschadiging heeft opgelopen, had de IGZ volgens de nationale ombudsman een rapport uitgebracht dat onvoldoende transparant en professioneel was. Het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid wil dat alle A380-toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden nagekeken. De 68 toestellen moeten op haarscheurtjes worden onderzocht. Vorige maand moest al een derde van de A380-vloot worden gecontroleerd... nadat er bij een aantal vliegtuigen haarscheurtjes in de vleugels waren vastgesteld. Er werd toen gezegd dat de veiligheid van de toestellen niet in het geding was. Het weer, droog en steeds vaker zon. Het is ongeveer min 2 graden, maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen mogelijk wat lichte sneeuw en in het westen lichte dooi. Dit was het... En... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 4.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 Twee rajonhoofden vinden het ijs nog niet dik genoeg. Dat zullen ze vanavond met de andere rajonhoofden bespreken in Leeuwarden grootste problemen op de route liggen vooralsnog bij Woudzend, Witmarsum en Balk. Woudzend meet op slechte plekken maar 6 centimeter ijs. In Witmarsum is dat 8 centimeter. De Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan de bijverdiensten van burgemeesters en